Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Hulporganisaties in Mozambique vrezen dat er veel slachtoffers vallen in het land... nu de orkaan Chido daar is aangekomen. De tropische storm trekt nu over het Afrikaanse continent... en veroorzaakte eerder een enorme ravage op het eiland Mayotte. Officieel staat het dodental daar op 14, maar wordt gevreesd voor honderden doden. Vooral sloppenwijken zijn zwaar getroffen. De orkaan veroorzaakte windstoten van zo'n 220 km per uur... Het eiland is onderdeel van Frankrijk. Parijs heeft hulpverleners naar Mayotte gestuurd. Het zou de zwaarste orkaan zijn in 90 jaar tijd. Meerdere landen hebben dit weekend diplomatiek contact gehad met de nieuwe machthebbers in Syrië. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben gesproken met de HTS-rebellen die het regime van Assad verjaagd hebben. HTS staat op westerse terrorisme-lijsten vanwege de banden met Al-Qaeda. Frankrijk zegt dinsdag diplomaten naar Damascus te sturen... en Qatar is al bezig met het heropenen van de ambassade. Diplomaten van Rusland, Belarus en Noord-Korea zijn uit Syrië geëvacueerd. De NS heeft een fout gemaakt bij een winactie voor abonnees. In plaats van één winnaar kregen 6000 mensen bericht dat ze een privédiner door een chef-kok hadden gewonnen. Het gaat om een technische fout, zegt de NS. De prijs was volgens het AD zo'n 1000 euro waard. De Nederlandse ijshockeysters zijn nog één toernooi verwijderd... van een ticket voor de Olympische Spelen van 2026 in Italië. De vrouwen wonnen vandaag in Sheffield van Groot-Brittannië... en werden daarmee eerste in de groep. De beslissende 1-0 viel pas in de verlenging. In februari is het laatste Olympische kwalificatietoernooi. Als Nederland zich weet te plaatsen voor de Spelen... dan gebeurt dat voor de eerste keer in de geschiedenis. Het weer. Vannacht is het bewolkt maar droog en het koelt nauwelijks af. Morgen blijft de bewolking overheersen. Er is kans op wat motregen en in het westen misschien wat zon.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 phone. She talking about why the f my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit me one more time. I can't be late, the girl's taking up my time. Had to hit her with a line. I can't wait to freak. distance away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never slip away. I really only met about a week ago. slip away. Slip away. Slip away. Never let her slip away. Slip away. Slip away.